Drie uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een omstreden Britse sharia-geleerde heeft lessen gegeven... op het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Dat staat volgens NRC Handelsblad in een vertrouwelijk bericht... dat de AIVD in januari aan burgemeester Halsema stuurde. Er zou ook in staan dat de directeur van de islamitische school... geld geeft aan een Tsjetsjeense terreurbeweging... en contact heeft met prominente salafisten. Het bericht was voor Halsema reden om de subsidie aan het Haga Lyceum te bevriezen. De directeur ontkent in NRC Handelsblad de meeste beschuldigingen. De sharia-geleerde zou wel op de school zijn komen kijken... maar heeft er volgens hem geen les gegeven. Een week na de aanslagen in Christchurch hebben duizenden Nieuw-Zeelanders het vrijdaggebed bijgewoond bij de Al-Noor moskee. Het gebed werd ook live uitgezonden op radio en tv. Vorige week schoot een terrorist in twee moskeeën 50 mensen dood. Vanwege de herdenking was het vrijdaggebed in het park tegenover de Al-Noor moskee. Daar waren grote tapijten neergelegd waarop de gelovigen konden bidden. Duizenden anderen stonden eromheen. Het gebed werd gevolgd door twee minuten stilte. Ook premier Ardern was bij de herdenking in Christchurch aanwezig. Vliegtuigfabrikant Boeing laat vandaag van zich horen in pagina grote krantenadvertenties. Daarin verontschuldigt het bedrijf zich voor het ongemak dat klanten ondervinden door de problemen met de 737 MAX. Die toestellen staan vrijwel overal aan de grond vanwege de vliegrampen in Indonesië en Ethiopië. In de advertenties zegt Boeing dat veiligheid altijd voorop staat... en dat het bedrijf alles doet om de oorzaak van de vliegrampen te achterhalen... en nieuwe ongelukken te voorkomen. Het weer. Vannacht is het droog met lokaal kans op mist.